Kees Groot met het NOS-journaal. Minister van der Steur komt binnenkort met een standpunt over de omstreden nekklem. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag zei in een gemeenteraadsvergadering... dat hij hierover contact heeft gehad met het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeenteraad debatteert vanavond over de dood van Arubaan Mitch Henriquez. Hij overleed na een hardhandige arrestatie aan zuurstoftekort. Dat is hoogstwaarschijnlijk ontstaan toen een agent hem in een nekklem hield. De nekklem is een omstreden middel dat in bijvoorbeeld New York al jaren verboden is. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de arrestatie van Henriquez. Pas over een paar maanden wordt er een eindrapport verwacht. De handel op de effectenbeurs van New York is vanmiddag stilgelegd. Volgens een woordvoerder zijn er technische problemen. In een verklaring staat dat de beurs hard werkt om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Het zou niet gaan om een cyberaanval. Voordat de handel op Wall Street werd stilgelegd stond de beurs in de min. Beleggers maken zich zorgen over de kelderende koersen op de beurs in China. Rusland weigert de massamoord op moslims in Srebrenica te bestempelen als genocide. Het land heeft zijn veto uitgesproken over een VN-resolutie hierover. De Russen vinden dat de resolutie alleen maar leidt tot meer verdeeldheid op de Balkan. Rusland is een bondgenoot van de Serviërs die verantwoordelijk worden gehouden voor het bloedbad. Voorstanders wilden met de resolutie markeren dat het zaterdag precies 20 jaar geleden is dat de moslim-enclave Srebrenica werd ingenomen door de Bosnische Serviërs. In de dagen erna werden 8000 moslimmannen vermoord. Het weer, de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, maar minder dan vandaag. Het is fris met 16 tot 18 graden. Vrijdag en zaterdag meer zon en warmer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. dit is nu weer Breek de Week. Het programma op de woensdagavond van 8 tot 10. Mijn naam is Jacques Jommans. En ik ga u voorzien van eh, wat vrolijke deuntjes voor deze, eh, ja moet zeggen, uh, beetje verwaterde woensdag.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 Oh, me Israelites, Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth knopje moet ik op een grote schande aangeven. Dus eh, we gaan maar even met de andere platen. Deze komt zo weer terug. way she laughs living for bread, sir, so that every mouth wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Eh, waren de Young Rascals met eh, The Letter. Een legendarische opname uit eh, de 60 jaren, tweede helft 60 jaren was dat. En daarvoor Desmond Dekker nog een keertje, maar dan helemaal met The Israelites. Ook bij iedereen bekend, denk ik. Nou, Zandvoort is helemaal veranderd. Het, circuit is overgenomen door de DTM, Deutsche Tourwagenmeisterschaft. Ze zouden eerst uh, links laten liggen, maar sinds vorig jaar zijn ze toch weer terug. En dat is heel fijn, want dat is altijd een een groot feest. En daarom hebben we zaterdagavond ook verschillende podia in, eh, in het dorp... waar live muziek eh, tegen horen wordt gebracht, zoals dat heet. Dus eh, dat, wordt, dat wordt gewoon gezellig, lekker en spannend. Wij ondertussen... Wat is dit nou? Hij loopt gewoon door dat rare ding. Wij gaan ondertussen gewoon lekker verder met een hele oude Smokey Robinson en the Miracles. The Years of a Clown. Hundred tell you right now that the stutter and the scat is the same thing.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 I'm the scat man. Where's the scat man? Scat beetje problemen met deze meneer. Zijn naam, hè? Scat, Scatman. Scat, Scat heeft een dubbele betekenis in het eh, Amerikaans. De nette betekenis is een eh, manier van zingen. Die andere betekenis, die zoek je maar op in het woordenboek. Eh, vanwege de DTM, ja, Deutsche Tourwagenmeisterschaft. Ik ken iemand die is er helemaal gek van. En die loopt me constant aan mijn kop te zeiken dat Audi zo geweldig is. Terwijl ik het eigenlijk meer een... Eh, ja, nou ja, nou maar. Eh, maar om alle Duitse gasten die op dit moment in Zandvoort zijn of aankomen... een beetje tegemoet te komen met de muziek, draaien we... Uh, Jurgens, ja, ben ik toch een beetje gek op. Vind ik eigenlijk een hele, vond ik eigenlijk een hele goede zanger met qua composities hele leuke dingen. Deze bijvoorbeeld, Abermitsane. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei. Oh, oh, oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Yeah. Oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Oh, oh. oh Noch Buttercreme, Torte und Bienenstich. Oh, oh yeah. Oh. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh. Der Tod hat drei um sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte mit Sacher und Linzer und Marzipantorte. Hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne. es schließlich vorbei. Oh, oh. Oh yeah. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Auf dem Sarg gab's statt Grenzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahnt. aber bitte mit Sahne. Noch ein Tässchen Kaffee. Noch ein kleines Baiser. Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein? Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. Yeah, been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train, yeah.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 Vandaar. We gaan even een beetje eh, de sensuele kant op. Joe Cocker. hè? Joe Cocker, sensueel, hoe kan dat? Nou, heel makkelijk. Uh, uit 9,5 weeks. You can leave your head on. such a thing. I need no permission. Did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, and now you're going.